Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Hamas geen enkele rol moet krijgen in de toekomst van Gaza. Dat is de uitkomst van stemmingen na het Gaza-debat. Een groot deel van de oppositie wilde ook maatregelen, tegen Israël... maar die voorstelden haalden geen meerderheid. De stemmingen volgden op een turbulente dag in Den Haag. Alle NSC-bewindslieden stapten op omdat het kabinet niet instemde met meer maatregelen tegen Israël. De Amerikaanse minister van Defensie Hexet heeft de directeur van de inlichtingendienst van het Pentagon, Jeffrey Cruz, ontslagen, meldde Amerikaanse media. Het ontslag volgt elke enkele maanden nadat een rapport van de inlichtingendienst naar de pers werd gelekt. Daarin stond dat de schade die de VS met bombardementen had aangericht aan het Iraanse atoomprogramma veel minder groot leek dan president Trump beweerde. Trump reageerde woedend op die berichten. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft extra maatregelen aangekondigd om vrouwen te beschermen. Ze doet dat vanwege drie ernstige misdrijven tegen vrouwen in de afgelopen maand. Welke maatregelen het zijn, maakt ze binnenkort bekend. Afgelopen avond werd duidelijk dat de man die is aangehouden voor een zedenmisdrijf... vorige week op de Weesperzijde in Amsterdam... ook in verband wordt gebracht met de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Opkoude. Iran gaat volgende week weer met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland onderhandelen over zijn nucleaire programma. Die landen willen dat Iran inspecteurs van het atoomagentschap toelaat en hadden gedreigd met nieuwe sancties. De Europese landen en de VS zeggen dat Iran zijn kernenergieprogramma gebruikt om nucleaire wapens te ontwikkelen. Iran beweert dat het atoomprogramma voor civiele doeleinden is bedoeld. Het weer. Vannacht is het bewolkt met soms wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden.